Levi van Eck met het NOS-journaal. Republikeinen en democraten hebben in het Amerikaanse congres overeenstemming bereikt over beperkte aanscherping van de wapenwet. Wapenkopers onder de 21 jaar worden strenger gecontroleerd. Ook wordt het makkelijker om wapens af te nemen van verwarde of mogelijk gewelddadige personen. Het compromis over de wapenwet komt na de bloedige aanslagen in Buffalo en Texas. In beide gevallen was de dader 18 jaar en had hij zijn wapen legaal verkregen. De man die begin dit jaar werd veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van Milika van Doorn... is in de gevangenis overleden. Dat bevestigt de advocaat van de nabestaande, Richard Korver. De 51-jarige Hussein A. overleed na het sporten. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Maar volgens Korver was er geen sprake van een misdrijf of van zelfmoord. Het lichaam van de 19-jarige Milika werd in 1992 gevonden. Pas in 2017 werd A aangehouden na een DNA-verwantschapsonderzoek. Begin dit jaar werd hij in hoger beroep veroordeeld tot ruim 19 jaar cel. De partij van president Emmanuel Macron lijkt als winnaar uit de bus te komen... bij de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Het blok dat zijn partij vormt met twee kleinere partijen... behaalt vooralsnog meer zetels dan LANUP... een coalitie van vijf linkse partijen die hun krachten hebben gebundeld. Dat blijkt uit prognoses van onderzoeksbureau Ipsos. Bij een zwijnenjacht in Duitsland is een 54-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt. Hij werd door een 65-jarige jager, ook een Nederlander, aangezien voor een wild zwijn. Die schoot hem vervolgens neer. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. De man is opgenomen in een ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Justitie in Duitsland doet onderzoek naar het incident. Het weer. Vannacht kan er vooral in het midden en noorden van het land een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 11.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 I got a rose Royce out the door, but you might as well to ride with. She know she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, baby, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste.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 Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind.